journaal Het tekort aan woningen blijft oplopen. Nu is er een tekort van 315.000 huizen. En dat kan over twee jaar oplopen tot 380.000, zegt adviesbureau Capital Value. Wel kunnen er volgens de instantie snel nieuwe woningen worden bijgebouwd. Beleggers zouden daar ruim 25 miljard euro voor beschikbaar hebben. Afgelopen jaar kwamen er volgens het CBS bijna 77.000 woningen bij. Daarmee werd het kabinetsdoel gehaald. Dit jaar zal het moeilijker worden. Door de stikstofproblematiek zijn er minder bouwvergunningen afgegeven. Het tipgeld in de zaak rond de vermoorde Drentse boerenzoon Ralf Meinema is verhoogd tot 100.000 euro. Zijn ouders hopen dat het leidt tot een gouden tip, zeggen ze in de Telegraaf. Meinema werd in 2017 vlakbij zijn woonplaats Klazinaveen met extreem geweld om het leven gebracht. Er werden twee mannen opgepakt, maar die werden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Ze zijn nog wel verdachten in de zaak. De VVD wil dat in het hoger onderwijs veel meer colleges online en ook gratis beschikbaar worden. Daarmee zou ook het collegegeld omlaag kunnen, denkt de partij. Verder stelt de VVD voor om afgestudeerden een soort digitaal abonnement te geven op hun vroegere onderwijsinstelling, zodat ze zich kosteloos kunnen bijscholen in een vak. De Tweede Kamer praat vandaag over het hoger onderwijs. De Zuid-Koreaanse film Parasite heeft bij de uitreiking van de Oscars geschiedenis geschreven. Parasite werd uitgeroepen tot beste film. Nooit eerder ging die prijs naar een niet-Engelstalige film. Regisseur Bong Joon-ho gaat met vier Oscars naar huis... waaronder ook die voor de beste regie en beste buitenlandse film. Joaquin Phoenix werd uitgeroepen tot beste acteur. Zijn vertolking van The Joker leverde hem zijn eerste Oscar op. Renee Selwecker werd beste actrice. Zij kreeg een Oscar voor haar hoofdrol in Judy... naar het leven van Judy Garland. Het weer waait nog flink en ook later vandaag blijft het nog vrij onstuimig... met windkracht 7 tot 8 langs de kust en op het IJsselmeer. Verder zullen zon, wolken en buien elkaar gaan afwisselen...